Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister-president Rutte heeft op X voor het eerst gereageerd op de demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam. Hij zegt dat demonstreren mag, maar dat de acties van de afgelopen dagen over grenzen heen zijn gegaan. Hij zegt dat geweld tegen de politie en dingen vernielen ontoelaatbaar is. In Amsterdam werden 36 demonstranten opgepakt. Dat zegt de Amsterdamse korpschef. En die zitten met name voor feiten vast die alles te maken met openlijke geweldpleging. En op het ogenblik wordt dat natuurlijk afgewerkt. Dus als ik hier zit, kunnen er ondertussen mensen alweer in vrijheid zijn gesteld. Laat ik dat er mij aangeven. het laatste moment wat ik heb, is dat er vanochtend met de recherche gestart is... en vannacht al met de recherche gestart is om die zaken bij elkaar te krijgen. In Rusland is alles uit de kast getrokken voor een grote militaire parade. Het land staat vandaag stil bij de overwinning op nazi-Duitsland in 1945. Op het Rode Plein in Moskou hield Poetin vanochtend een toespraak. Correspondent Geert Groot-Koerkamp luisterde mee. Nou, het was opvallend dat, dat het gros van zijn toespraak eigenlijk niet ging over de Tweede Wereldoorlog... of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals we dat in Rusland noemen... maar over eh, de situatie nu. Hij, hij haalde heel veel uit naar het westen, naar westerse elites noemde hij die. Eh, die eh, zei hij proberen Rusland te verzwakken, maar dat zal niet lukken, want Rusland heeft eh, alle middelen om dat tegen te gaan. Ook strategische wapens, dus kernwapens. De militaire parade ter ere van de feestdag was iets minder karig dan vorig jaar. Want toen reed er maar één tank uit de Tweede Wereldoorlog op het Rode Plein. En een brievenbus verwacht je niet meteen op een begraafplaats. In Aalsmeer staat er sinds kort wel eentje. Nabestaanden kunnen daar hun brief aan hun eh, overleden dierbaren in doen. Maar ja, die brieven kunnen natuurlijk niet meer aan de persoon worden bezorgd. In het biologisch afbreekbare briefpapier zijn daarom bloemzaadjes verwerkt. Eén keer in de zoveel tijd wordt eh, eh, de bus geleegd en het veldje achter jou gaan de brieven de grond in. En dan hopen we dat de zaden die erin zitten letterlijk tot bloei komen. Zodat misschien de bloemetjes, in dit geval vergeetminietjes, geplukt kunnen worden en weer bij de gemiste dierbaren eh, neergelegd worden. Dan heb ik nog het weer voor je.